Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. In België is overlast door hoog water. Het komt door regenval en smeltwater uit de Ardennen. Ook in Nederland stijgt het waterpeil. De Maas zorgt in Limburg voor overlast. De Rijn bereikt na flinke regenval in Duitsland waarschijnlijk de hoogste stand in drie jaar. De Roer bij Roermond is ook buiten zijn oevers getreden... en dat heeft overstromingen van weilanden veroorzaakt... Bij Nijmegen is de keersluis in het Maaswaalkanaal afgesloten. In Heemskerk in Noord-Holland is iemand om het leven gekomen bij een steekincident. Volgens de politie kwam er een melding binnen van iemand die een zwaargewond persoon op de gang van een flat zag liggen. Die is later overleden. Er zijn drie mensen aangehouden. Tienduizenden Fransen zijn gisteren opnieuw de straat opgegaan om te protesteren tegen een veiligheidswet. De wet beperkt Fransen in het filmen van de politie. Er is al vaker tegen gedemonstreerd. Daarna is de wet wat aangepast, maar nog niet genoeg vinden de Fransen. Ze zien het nog steeds als inbreuk op de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Fransen demonstreerden ook tegen de coronamaatregelen... en jongeren voor het recht op reven. Ze willen kunnen feesten, ondanks de pandemie. In een verzorgingshuis in Ridderkerk is bijna de helft van de bewoners besmet met het coronavirus. Regio Omroep Rijnmond zegt dat 39 bewoners zijn besmet. En ook 14 medewerkers. Het virus zou via een mantelzorger zijn binnengekomen. Er is één iemand overleden. Het weer. De oostenwind neemt af en het gaat overal vriezen. In het noordoosten tot wel min 7 graden.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 Maybe I speak in general now. But girl, I'ma do whatever just to keep a grin on you now. Where I go, they wear bikinis in the winter too now. What you think about? Tan lines on the skin of you now. Why wouldn't I wanna spend a few thou? Huh? On oh, fit fast, shopping sprees, and them dinners to chow. I ain't concerned with other men with you now. Uh-uh. As long as when I up in you, you growl. Mm-hmm. And any dude with you, he better be a kin of you now. And I ain't jealous, it's the principle now. I'm so into you. than the flashing. I would've traded it all in orderly fashion. The villa in Florida, we crashing just off the shore, so you can hear when the water be splashing. The drop top three in a quarter, we dashing. The flawless diamonds in the border, we flashing. The money we oughta be stashing. I make sure every quarter be cashing. I can't really explain. My friends be thinking I'm slipping. These girls be thinking I'm tripping. What kind of weed be smoking? What type of drinks you be sipping? Sweet thing, just to think of you dipping. What had me with the blues so hard, you would think I was crippin' now. You relaxing in the bins, credit cards with no limit, so you don't worry about maxing when you spend. But since you been asking about the friends, how'd you like it if both our names had Jackson on the ends? Girl, the way you cook a steak uh, Remind me of them strips and roof crisps You love my smile, no matter how chipped my tooth is With you, it ain't because my whips is ruthless So sit on chrome, dipped up deuces And you ain't flattered by canary and VS dip taste How Cover ballers look dumb when they press you Fives and sixes, you don't let them count the numbers impress you Even though I was somewhat successful yeah. Me and a player was becoming too stressful But every since, the superwoman has come to my rescue My winter's been wonderful, my summer's been special that's the same bark why the villa be painted. Just so we can get really acquainted.